Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de WHO zijn in Oekraïne sinds het begin van de oorlog... meer dan 100 zorginstellingen aangevallen. Daarbij zouden 73 doden zijn gevallen. Het gaat volgens de WHO om gebouwen, zoals ziekenhuizen... maar ook om bijvoorbeeld ambulances. In Nederland hebben zich nu ongeveer 27.000 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven. De meeste van hen zijn vrouwen en ook is een groot deel minderjarig. De meeste Oekraïners hebben zich in grotere steden gemeld. Vooral Rotterdam is populair met 1500 inschrijvingen. In de Israëlische stad Tel Aviv heeft de politie na een uurlange klopjacht... de schutter van de aanslag van gisteravond uitgeschakeld. De man opende het vuur op een menigte in een druk uitgaansgebied. Twee mensen kwamen om het leven, 13 mensen raakten gewond. Na de aanslag vluchtte de dader een woonwijk in... waar agenten de hele nacht huizen doorzochten. Uiteindelijk werd de man in de nabijgelegen stad gevonden... en doodgeschoten na een confrontatie met de politie. De grens tussen Marokko en Spanje gaat weer open. Een jaar geleden ging die dicht omdat de Marokkanen boos waren. Spanje had namelijk een strijder voor onafhankelijkheid van de westelijke Sahara in het ziekenhuis behandeld. Marokko ziet de westelijke Sahara als deel van zijn eigen grondgebied. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de situatie in het stadje Borodjanka nog erger is dan in Butsja. Daar werden 300 vermoorde burgers gevonden nadat de Russen daar waren weggetrokken. Zelensky gaf geen bewijzen voor zijn bewering. Ook Borodjanka is door de Russen verlaten. Het ligt zo'n 25 kilometer op afstand van Butsja. Het weer op de meeste plaatsen droog bij 2 tot 5 graden. Overdag af en toe een bui, soms laat ook de zon zich zien. Het wordt vandaag 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De files zijn aan het oplossen. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is nog wat vertraging tussen Apkoude en Breukelen. 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Daar schaarde een auto met aanhanger. De rechterrijstrook is dicht. Da 4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Langzaam rijden over 10 kilometer met daar een kwartier vertraging. Dan de A10, de ring van Amsterdam tussen Over Amstel en Knopen de Nieuwe Meer.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 find peace with you. I misschien klinkt het idioot Ik loop me uit te slopen, doe dit normaliter nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden ogen nog, je had maar bij Mijn mij en het voelt zo vreemd Maar toen ik in je ogen keek Zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je houdt me bij, hallo Gelijk ondersteboven Misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de sloven door dit dichterbij en je zei pale moon is rising, and it seems like all is dying and would leave the world. en dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van mijn ton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar het toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n afdeling met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof van met alle respect Dik kan er niemand, en ook nog als dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het weer zo, ik ga naar buiten En natuurlijk lieverd iedereen Verdient een tweede kans Maar jou neem ik nooit meer mee Naar een restaurant, leek zo Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel Heb ik me niet een beetje aangesteld? pizza met ananas is maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Want nu is ze het echt niet meer voor mij Ook los zoete witte wijn en die pizza met ananas Ik ben zo de afgeknapt bargains have been struck between the satin bulls and their bells.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 de schutter van de aanslag van gisteravond uitgeschakeld. De man opende toen het vuur op een menigte in een druk uitgaansgebied... en schoot twee mensen dood. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn in Oekraïne sinds het begin van de oorlog meer dan 100 zorginstellingen aangevallen. Het zou gaan om gebouwen, zoals ziekenhuizen, maar ook om bijvoorbeeld ambulances. In Nederland hebben zich nu ongeveer 27.000 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven. De meeste van hen zijn vrouwen en ook is een groot deel minderjarig. Het weer. In het noorden een enkele bui. In het zuiden komt meer bewolking voor. En daar valt later op de dag wat lichte regen of motregen. Het wordt 6 tot 9 graden. Je t'ai donné la vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir détruit trucs corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a a les couches, les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tout d'abord, tu m'idéalises. Avant que tu me méprises. Ok, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis, bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. Tu verras, c'est que du bonheur. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y aura papy, y aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. sweet because of you, I be on the phone all night long. Oh. Don't be smart when you do it to me. Oh no, no, no. I be on my business, shawty. But you be on my mind, shawty. MLM, follow my, my honey. Uh, uh. Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular it's me to the phone. Yeah, messing with my medulla. I can't talk alone. Oh no, no. feel like? What it feel like? Like I know I see beat for real life, for real life. In a my condo, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo.